uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In 2021 worstelden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers met burn-out klachten. Dat komt neer op 17 procent. En dat zijn er net zoveel als in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. In het coronajaar 2020, toen er veel thuis werd gewerkt, lag het aantal op 1,2 miljoen. Volgens Arbodienst en werkgevers is werkdruk een van de grootste risico's binnen bedrijven. De verzuimkosten liggen jaarlijks rond de 3 miljard euro. Het demonstratierecht staat in Nederland onder druk. Gemeenten en de overheid leggen met een beroep op de openbare orde... demonstranten onnodig veel beperkingen op. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens Amnesty zien burgemeesters demonstraties vooral als een risico voor de openbare orde... en niet als de uitoefening van een mensenrecht. De meeste demonstraties verlopen zonder veel problemen, al dus Amnesty. Bij een aanslag in de Turkse stad Istanbul zijn zondag zes doden gevallen. 81 mensen raakten gewond. Volgens de Turkse vicepresident ging het waarschijnlijk om een zelfmoordaanslag... die werd gepleegd door een vrouw explosie was in een drukke winkelstraat bij het Taksimplein in het centrum van de stad. Op sociale media zijn filmpjes met een vuurbal te zien. In het bedrijfsleven is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren niet kleiner geworden. Dat blijkt uit onderzoek door het CBS, waarbij de cijfers uit 2018 en 2020 met elkaar zijn vergeleken. Vrouwen verdienen gemiddeld 19% minder dan mannen met vergelijkbare banen. Bij werknemers in dienst van de overheid nam het loonverschil wel iets af. Daar verdienen vrouwen zo'n 6% minder dan de mannen. Twee jaar geleden was dat nog 8%. En dan het weer.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 You're so funny, leave me in stitches, honey. I command, I pull the switches. Now I relieve his grasp when he itches. I'm not the man, but I wear the britches. So pitch your love and lie in the ditches.